Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitanos es para ti. Mi cantar mi cantar, flor y melancolía que te vengo a dar. Ik hoop dat ik eens naar jou weder Want iedere nacht moet ik steeds van je dromen, Granada. Je zon schijnt zo mooi en je hemel is altijd zo helderblauw. Daarom dat ik naar je verlang, stad van duizend die ik hou toch zo klinken zo helder van toon in Granada. En kijk je naar buiten, is leven zo mooi in Granada. Betoverende stad heb je al steeds lief gehad. Ik wil vlug naar jou terug wederkomen. Granada. dat ik naar jou komen mag, voor goed en altijd. De toverende stad heb jou steeds lief gehad wil vlug naar jou terug wederkomen. Granada, Granada, eens komt de dag dat ik naar